Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Tunesië krijgt bijna een miljard euro van de EU om migranten die met bootjes naar Europa willen tegen te houden. Een groot deel van het geld is in de vorm van investeringen en leningen. En Tunesië krijgt 100 miljoen euro voor grensbewaking, reddingsoperaties en de terugkeer van illegale migranten. Premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en Europees Commissievoorzitter von der Leyen hebben daarover in Tunis gesproken met president Sayed. De komende tijd wordt de migratieovereenkomst verder uitgewerkt. Op de Rode Zee bij Egypte worden drie Britse toeristen vermist na een brand op een schip. De 26 anderen die aan boord waren konden op tijd gered worden. Het schip was op de Rode Zee voor een duiktrip. De brand zou zijn veroorzaakt door kortsluiting in de machinekamer. De politie heeft in Lichtenvoorde in Gelderland een man uit zijn huis gehaald... die waarschijnlijk gewapend was... De straat werd urenlang door de politie afgesloten... en uit voorzorg waren gas en elektriciteit in de buurt afgesloten. De man zou zich in het huis hebben verschanst... met een onbekende hoeveelheid vuurwapens. Volgens de gemeente en politie duurde het lang... voordat de dienst speciale interventies veilig kon ingrijpen. De man was al langer in beeld omdat hij speciale zorg nodig had. Het huis in Lichtenvoorde wordt nu doorzocht. De Schotse oud-premier Nicola Sturgeon is aangehouden... De politie ondervraagt haar in een onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse Nationale Partij. In april pakte de Schotse politie in hetzelfde onderzoek de echtgenoot van Sturgeon op. Het Pieterpad heeft na 40 jaar voor het eerst een officiële finish. Beheerder Natuurmonumenten heeft een finishplek ingericht bij de Entie-groeven in Maastricht. Het Pieterpad is de populairste lange afstandswandelroute van Nederland. De 500 kilometer lange route loopt van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht, waar nu dus een finishlijn is geplaatst.